uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Sancties van de VS. Premier Medvedev zegt dat er door de sancties tegen zijn land... geen hoop meer is op een betere verstandhouding met de regering Trump. Eerder vandaag ondertekende de Amerikaanse president een wet... waarmee dus nieuwe sancties worden opgelegd. Vooral de Russische energie- en defensiesector worden daardoor getroffen. Het corrigeren van erfelijke ziekte in een embryo is een stap dichterbij gekomen. Onderzoekers in de VS zijn erin geslaagd het DNA van een embryo met een erfelijke hartaandoening te corrigeren. Het gen werd direct na de bevruchting gewijzigd, waardoor het niet meer zou leiden tot een hartziekte. De Amerikanen gebruikten embryo's die speciaal waren gekweekt voor onderzoek. In Nederland is dat niet toegestaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een goederentrein met 32 wagons ontspoord en tegen een woonwijk gebotst. Een aantal wagons vervoerde vloeibaar gas en zwavel. Bij de botsing zijn verschillende brandjes uitgebroken. De brandweer heeft het dorp in de buurt van Pittsburgh uit voorzorg ontruimd. Het is niet duidelijk waardoor de trein uit de rails is gelopen. Volgens de gouverneur zijn alle inwoners veilig. Ajax is uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Amsterdammers speelden in de arena met 2-2 gelijk tegen Nice. En dat was niet genoeg na de 1-1 van vorige week in Frankrijk. Nice gaat door op basis van de gescoorde uitdoelpunten. Voorafgaand aan het duel was er nog een eerbetoon aan Abdelhak Nouri... de speler van Ajax die met blijvend hersenletsel in het ziekenhuis ligt. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen regent het vannacht.